Zit van der Linde met het NOS-journaal. Vluchtelingenwerk stelt de Nederlandse overheid voor een ultimatum om de asielopvang goed te regelen. Voor 1 augustus moet die opvang aan de minimale eisen voldoen, anders stapt de hulporganisatie naar de rechter. Volgens Vluchtelingenwerk overtreedt Nederland onder meer het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Zo hebben asielzoekers geen fatsoenlijk bed of sanitair omdat er niet genoeg opvangplekken zijn. De crisis in de asielopvang is volgens de organisatie het gevolg van bestuurlijk onvermogen. Een van de twee Almeloze broers die werden veroordeeld voor de dood van de 14-jarige Lotte... heeft een nieuwe verklaring afgelegd over haar dood. Volgens RTV Oost zegt de jongere broer nu dat zijn oudere broer door het lint ging... over een naaktfoto die van hem was genomen. Hij zou haar hebben geschopt, geslagen en gewurgd. Meer dan 40 leden van de Britse regering hebben inmiddels het vertrouwen in Boris Johnson opgezegd. Gisteravond sprak Johnson met een delegatie van zijn kabinet die willen dat hij opstapt. De premier is dat nog altijd niet van plan. Hij wil het aan laten komen op een vertrouwensstemming. Bijna 900 gevangenen zijn ontsnapt uit een Nigeriaanse gevangenis in de hoofdstad Abuja... nadat rebellen de hoofdingang hadden opgeblazen. Volgens een woordvoerder van de Nigeriaanse gevangenisautoriteit... zijn zo'n 440 gevangenen nog op de vlucht. Eén bewaker kwam om. Waarschijnlijk zitten moslim-extremisten van Boko Haram achter de aanval. De uitgaven in de zorg zijn vorig jaar opnieuw flink gestegen. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek werd er vooral meer uitgegeven aan het testen op en vaccineren tegen het coronavirus. Vorig jaar werd 125 miljard euro uitgegeven aan zorg en welzijn, 8,8 miljard euro meer dan in 2020.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 Beat it with the wire, make me sing all like a choir. Come here, Sean, come give me little light, spark it up. Cause me need little fire in me life. What a long time in a get to see you.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 Zo niet, dan stapt de hulporganisatie naar de rechter. Volgens Vluchtelingenwerk overtreedt Nederland mensenrechtenregels. Meer dan 40 leden van de Britse regering hebben inmiddels het vertrouwen in Boris Johnson opgezegd. Maar de premier is niet van plan op te stappen. Hij wil het laten aankomen op een vertrouwensstemming. En boeren protesteerden ook gisteravond op verschillende plekken in het land. Zo werden langs snelwegen en provinciale wegen brandjes gesticht. Hooibalen en autobanden gingen in vlammen op. Het weer, de dag begint met wat regen, maar vanmiddag is er zon.